Mark Hokker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkgadering op Malta over vluchtelingen. Hij heeft afgezegd vanwege het debat in de Tweede Kamer met minister Van der Steur dat rond deze tijd begint. Een woordvoerder zegt dat het debat belangrijk is voor de minister en het ministerie van Veiligheid en Justitie waar Dijkhoff ook onder valt. Van der Steur moet zich vanmiddag opnieuw verantwoorden voor zijn rol in de politieke afhandeling van de Teven-deal. In zijn eerste toespraak als president van Oostenrijk heeft Alexander van der Bellen de Europese Unie hartstochtelijk verdedigd. Hij noemt de EU een vredesproject. Het behoud ervan is hem alles waard. Van der Bellen zei dat het gevaarlijk is als mensen zich laten leiden door simpele oplossingen. Nationalisme en de opdeling van Europa en allerlei kleine staten mogen niet het antwoord zijn op de problemen van vandaag, vindt de Oostenrijkse president. Van der Bellen was partijleider van de Groenen in Oostenrijk... maar deed als onafhankelijk kandidaat mee aan de presidentsverkiezingen. Bij een antiterreuractie in Oostenrijk heeft de politie acht mensen opgepakt. Zo'n 800 agenten deden huiszoekingen in Wenen en Graz. De actie was gericht tegen radicale moslims... die aanhangers zouden zijn van islamitische staat... De verdachten komen uit voormalig Joegoslavië en zouden een eigen terreurcel hebben opgezet en aanhangers hebben geronseld. Volgens een Oostenrijkse krant staan de invallen los van de arrestatie van een jongen van 17 vorige week. Hij wordt ervan verdacht dat hij een aanslag voorbereidde op de metro in Wenen. Roger Federer staat in de finale van de Australian Open. In Melbourne won hij de halve finale in vijf sets van zijn landgenoot Stan Wawrinka. Federer speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Nadal en de Bulgaar Dimitrov. Het weer, het is zonnig, al kan in Zeeland nog wat lage bewolking voorkomen. Het is een graad of twee, maar door de oostelijke wind kan het kouder aanvoelen. Vannacht is het helder, gaat het opnieuw vriezen, lokaal tot min 6. Overdag schijnt dan geregeld de zon en wordt het tussen de 6 en 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 9 kilometer.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 De eerste twee uur van 2 tot 4 zijn bestemd voor Matchbox. De vierde jaargang aflevering nummer 54. We kunnen, u, kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en via het internet zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer. En we hebben twee uur heerlijke muziek voor u. En die gaan we zo meteen laten horen. Maar op dit moment is eh, mijn programma nog niet helemaal opgestart. Dus we moeten even wat anders vinden. Ogenblikje graag. Ja, we hebben ze gevonden. We hebben ze gevonden en we gaan er ook meteen eh, aan beginnen. Hier zijn The Animals en daarna Del Shannon. else in this world alone. You smiled at me, baby, and I, I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, In 1961 was dit Del Shannon en Runaway. En daarvoor de eh, the, Animals met Baby Let Me Take You Home. In 1942, toen schreef Jack Lawrence een nummer... en hij had daar toestemming voor gevraagd aan Lee Eastman... want hij wilde het nummer Linda noemen. Dat was eh, de naam van het dochtertje van Lee Eastman... en die was op dat moment één jaar. Eh, we wisten natuurlijk op dat moment nog niet dat Linda eh, later heel bekend zou worden... vooral als de echtgenote van Paul McCartney, Die Linda. En daar zingt Perry Como over. Linda, Linda... Morning, noon, and night I find Linda's always on my mind when I go to sleep. I never count sheep. I count all the charms about Linda. Lately it seems in all of my dreams I walk with my arms about Linda. But what good does it do me? For Linda doesn't know I exist. Can't help feeling gloomy. Think of all the and I've missed. We pass on the street my heart skips a beat. I say to myself, hello, Linda. If only she'd smile, I'd stop for a while. Then I would get to know Linda. But miracles still happen. And when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I make Linda someday I bet you I'm gonna get you pass on the street, my heart skips a beat. I say to myself, hello, Linda. If only she'd smile, I'd stop for a while. Then I would get to know Linda. But miracles still happen. And when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I'll make Linda. make ik mine. Dus Linda Eastman was al beroemd door het liedje... Eh, voordat ze beroemd werd als echtgenote van McCartney. Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 26 januari 1967. Zes nieuwe binnenkomers en de eerste op 39. Engelbert Humperdinck, Release Me. Eerste en nieuw op 39 Engelbert Humperdinck en Release Me. Zou hij net zoveel succes hebben gehad onder zijn eigen naam? Gary Dorsey? Ik zou het niet weten. Dat ligt ook aan de liedjes natuurlijk. En dit was nummer 39. We gaan naar 38. Keith, 98.6. again. Oh, hey, 98.6. Her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Hey, everybody on the street, I see you smiling. Must be because found my baby. You know she's got me on another kind of highway. I want to go to where it takes me. Hey, 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey. 98.6 her loving is the medicine that save me. Oh, I love my baby. You know she's got me on another kind of highway. 8.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Nieuw op 38 was dit Keith met 98.6. Dat is in Fahrenheit. En als je dat vertaalt naar Celsius... dan gaat het over de lichaamstemperatuur. Prima. Eh, vier plaatsen hoger op 34. Spencer Davis Group en I'm a Man. Gimme Some Loving was al behoorlijk stevig en I'm a Man is nog even een eh, tandje steviger. De Spencer Davis groep nieuw op 34. We begonnen de top 40 van 50 jaar geleden met Engelbert Humperdinck. En in die categorie gaan we nu weer even verder met eh, Ken Dodd op 32. Let Me Cry On Your Shoulder. Let me cry shoulder. I'm so blue tonight. Let me cry you're my friend. my friend. Bert Humperdinck die kwam met Release Me heel erg ver. Zelfs tot de eerste plaats. Hij schopte de Beatles ook nog van de eerste plaats. Ook dat nog. Maar deze van Ken Dodd die heeft het niet zo erg ver geschopt in de top 40. Eh, de volgende is weer van een hele andere categorie. Nieuw op nummer 30. The Royal Guardsman en Snoopy versus the Red Baron. Achtung! yes, we zingen samen die Geschichte in waren eh, de Royal Guardsmen, nieuw op 30... met Snoopy versus The Red Baron. En dan gaan we nu naar Rita Pavone. En dat is al de tweede keer binnen zeer korte tijd... dat Rita een, eh, nummer in de Engelse top 40 heeft. Niet dat het grote succes werden, maar het is toch gelukt. En dat kunnen niet veel anderen zeggen. You, only you. Nieuw op, 9, uh, eh, pardon, op, ja, op 29. the dream. ik was eh, zo in de war van het feit dat eh, Rita Pavone in die Engelse hitparade stond. Ik ben gewoon vergeten te melden dat het eh, de hoogste die we binnenkomen was. De klapper van de week, Ja, dat is het dan, de klapper van de week. Nieuw op 29 dus, Rita Pavone en You, Only You. Hier zijn de Temptations met een Smokey Robinson compositie My Girl. van de Temptations... van een fenomenale componist, Smokey Robinson. Oké, dan zijn we nu toe aan de, eh, de tip van Willem. En die komt van een album van Van Morrison, de New York Sessions. En die eh, werd al opgenomen in 1967 en uitgebracht in 1996. En eh, ik kan er verder niet zoveel over vertellen, ik kan hem alleen maar laten horen. The Back Room. Ogenblikje geduld. thank you Find the key in the letterbox. She turned the door, walked into the room, said, What's going on? the same thing for weeks. I look at the clock and all of a sudden I'm hypnotized. It speaks to me, it goes tick tock, tick tock, tick tock. Uh-huh. Kitty said, I don't know what you guys do, but I've been working so hard lately that I get home and I just fall asleep in bed. So we played some more sounds and grew the wild. Somebody brought out some cherry wine, cherry wine. And we talked about what was going on in the music world and other things. time is it? What time is it? Tell me, what time is it? At uh, 4.30. So I peeped round the corner of the blind. And there you go, there's another girl's coming home from school. Looking so cool. Just learned the A's and C's and said, Hey man, don't look funny. All the little girls coming home from school. And they're sitting talking and drinking and all them other funny things. <laughs> Johnny said to me, you know what? I said what? He said, man, you gotta go out there and do something for yourself. You like wanna make it or else you're gonna be sitting around here like nothing said you're right. I said you're so right. You said I know. <laughs> I said, do you? you? Said you know you're cutting records. Cutting records right. You can't do that. Get through all the time. You're gonna be out on the road, on uh, the back seat, man, on the on the highway, and the colors are gonna run of a sudden, don't you feel sick? The next game, you gotta make it. I said, yeah, I feel sick. I said, you know, I can't stay here all the time as much as I'd like to, but I just loon about all day and all night and dig signs to go down to the river. And once the artists go through the motions, gotta do my thing. my thing. In the back room. In the back room. the back room. De tip van Willem in the back room van Van Morrison van het album New York Sessions uit 1967. En ik zie hem al zitten, hij heeft sinds kort een eigen muziekkamer. En daar zit hij gewoon lekker op zijn gemak hier van alles weer opnieuw te ontdekken. Dus ik ben benieuwd wat we volgende week te horen krijgen. Eh, van Morrison dus, in de backroom. Eh, de heren Lieber en Stoller, die kennen we van tientallen hits. En eh, zo is er natuurlijk ook <laughs> eentje de eerste geweest. En dat was K.C. Loving. Een titel die ons volkomen onbekend is. Maar als je hem gaat horen, dan denk je... oh, hij heet tegenwoordig iets anders. Uitgevoerd door Little Willie Littlefield. Ja, moet je het wel goed doen natuurlijk. Een ogenblikje. Ja, daar gaat hij dan. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner. they're sweet and fine. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and fine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get myself. hard much. close, leave at the crack of dawn. I want to pack my clothes, leave at the crack of dawn. My old lady will be sleeping and she won't know where I'm gone. Cause if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why I'm gonna do Clancy City. Clancy City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. They got a crazy way. zo ben je nooit te oud om iets te leren. Kansas City heette in het begin K.C. Loving. En het werd gespeeld en gezongen door Little Willie Littlefield. Compositie van Lieber en Stoller. Trouwens, over composities gesproken. Paul Simon, die kennen we als componist. En hij heeft ook een keer een nummer geschreven samen met Bruce Woodley. Kennen we die? Ja, die kennen we van de Seekers. En zij schreven het nummer Red Rubber Ball voor Circle. I should have known you bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. The worst is over now, the morning sun is shining like a red rubber ball. You never care for secrets I confide. For you, I'm just an ornament, something for your pride. Always running, never caring, that's the life you live stolen minutes of your time were all you had to give. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. The stories in the past with nothing to recall. I've got my life to live, and I don't need you at all. my ticket with my tears. That's all I'm gonna spend. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Oh, I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Red Rubber Ball van eh, eh, Circle. Ze waren eh, toen ze begonnen eerst een andere groep. Tenminste, ze hadden een andere naam. De Rondells. En toen kwamen ze bij... hoe heet het? de, hoe heet die jongen nou? Nou, in ieder geval, hun naam werd veranderd. en dat werd Circle. En degene die de Y en de K aanbracht, dat was John Lennon. En ze stonden onder contract ook bij Brian Epstein... Goed, dus hebben we dat weer gehad. Gaan we toe naar eh, Love Will Keep Us Alive. Een compositie van Paul Carrick, Jim Capaldi en Pete Vale. En Jim Capaldi die kennen we natuurlijk ook nog van Traffic. Ehm, het nummer kennen we ook van de Eagles. En vooral van uh, uh, Hell Freezes over een geweldige uitvoering. Maar nu krijgen we de uitvoering van de componist Paul Carrick... samen met degene die dit nummer bij de Eagles zingt. En dat is Timothy B. Schmidt. Love Will Keep Us Alive. Kerrigan, Timothy B. Schmidt en eh, Love Will Keep Us Alive. En dan eh, gaan we nu alweer naar The Kings. Ja, we zitten al drie platen voor het einde van het eerste uur. Eh, en de Kings die hadden twee hits gehad. you Really Got Me in All Day and All of the Night. En ze hadden gezegd van, we maken altijd van die ruige nummers. En toen kwam Tired of Waiting for You iets minder ruig. Kings. Ik moet nu wel lachen, want het gaat nu al <laughs> over het Grand Gala de Disc van 1964. We hadden vroeger elk jaar het Grand Gala de Disc. En dat werd gepresenteerd door Willem O. En daar eh, traden de beste artiesten op. <laughs> En toen hadden ze ook in dat jaar, 1964, de New Beats gecontracteerd. En dat viel zo buiten Willem O. zijn belevingswereld. Maar hij moest ze toch aankondigen. Een top 100 hit uit 1964, de New Beats en Bread and Butter. <laughs> ik zie dat gezicht van Willem Duis nog helemaal voor me. En ook de zaal, die was totaal geschokt. Want ja, eh, in die tijd zaten er nog geen teenagers in de zaal. Alleen maar keurige mensen in pak en lange jurken. Het waren de Newbies met Bread and Butter. En dan zijn we alweer toe zo'n beetje aan de laatste van dit eerste uur. Hier komen de Delphonics met Ready or Not, Here I Come. Eh, instrumentaal doen, dat doen we met die Allman Brothers Band. En waarom? Omdat eh, twee dagen geleden de drummer van de band is overleden. Hier is Jessica. Tot het nieuws en de berichten.